Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Prins Willem-Alexander, zijn broer Prins Constantijn en hun vrouwen en kinderen zijn aangekomen in het skidorp Leg in Oostenrijk. Ze zijn niet meer naar het ziekenhuis in Innsbruck gegaan waar Prins Johan Friso is opgenomen na zijn ski-ongeluk. Volgens onbevestigde berichten zijn koningin Beatrix en prinses Mabel ook in Leg. Zij waren sinds vanmiddag, sinds gistermiddag in het ziekenhuis. Vannacht wordt geen nieuwe informatie verwacht over de toestand van de prins. Pas over enkele dagen komt daar meer duidelijkheid over, zeggen zijn artsen. Prins Johan Frieso is nog steeds niet buiten levensgevaar. Zijn toestand is wel stabiel. De gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey heeft zijn veto uitgesproken over een wet die homohuwelijken toestaat. Het parlement van de staat had kort daarvoor de wet juist aangenomen. De gouverneur zei al weken dat hij de wet zou vetoen. Hij wil dat de bevolking in New Jersey zich erover uitspreekt in een referendum. De gouverneur Chris Christie is bezig met een opmars binnen de Republikeinse partij. Hij wordt genoemd als kanshebber om de republikeinse kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap. Het homohuwelijk is in zeven Amerikaanse staten gelegaliseerd. In het Amsterdamse debatcentrum De Bali is de omstreden sharia-geleerde Haitham al-Haddad in debat gegaan met GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi en de persjournalist Gustav Bessems. Er was veel beveiliging ingezet, de politie stond voor de deur en bezoekers werden gecontroleerd. Tegen de komst van Haddad was veel protest. Hij is lid van een Britse sharia-rechtbank en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. Minister Opstelten zei dat hij zijn komst naar Nederland niet kon voorkomen. Het debat verliep rustig. Volgens Tibi liet de discussie zien dat een open samenleving sterk genoeg is om met extreme opvattingen om te gaan. Het weer zwaar bewolkt en soms wat lichte regen. Het is een graad of 6, ook overdag bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen.